Michelle met het NOS-journaal. CZ en VGZ, twee van de vier grootste zorgverzekeraars, verhogen hun premie volgend jaar. Bij CZ gaat de premie 8,65 euro per maand omhoog. Daarmee komt de premie uit op ruim 129 euro. Bij VGZ betalen mensen straks 4,50 euro meer en wordt de premie ruim 124 euro. Het kabinet kwam op Prinsjesdag met een prognose dat de zorgpremie gemiddeld met 5 euro zou stijgen tot 123 euro. De stijging is het gevolg van een combinatie van hogere medicijnen medicijnprijzen, stijgende lonen in de zorg en de toenemende vergrijzing. De coronacrisis zou maar beperkt van invloed zijn op de stijgende zorgpremie. Een republikeinse topbestuurder in de staat Georgia denkt niet dat de hertelling in zijn staat tot een andere uitslag zal leiden. Van een grootschalige fraude zou geen sprake zijn. Aankomend president Biden heeft in Georgia zo'n 14.000 stemmen meer dan Trump. Verwacht wordt dat de hertelling voor 20 november is afgerond. De huizenprijzen gaan voorlopig niet dalen. Dat denkt Funda-CEO Quinten Schevernels. De huizenzoeksite onderzoekt sinds kort het sentiment onder hun bezoekers. En daaruit blijkt dat de vraag naar huizen onverminderd groot is... terwijl de intentie om te verkopen afneemt. Daardoor lijkt het erop dat een afvlakking of lichte daling van de prijzen nog ver weg is, zegt Schevernels. Sinds de coronacrisis blijven de huizenprijzen maar stijgen. In vergelijking met vorig jaar zijn de huizen nu 11,6 duurder. Het Nederlands elftal heeft in Amsterdam gelijk gespeeld tegen Spanje. Het vriendschappelijke duel eindigde door doelpunten van Sergio Canales en Donny van der Beek in 1-1. Bondscoach Frank de Boer wacht daarmee na vier wedstrijden nog altijd op zijn eerste overwinning.